Dan is de ledenraad van Ajax erg, Zonder zijn medeweten stelden de vier andere leden van de raad van commissarissen afgelopen week Louis van Gaal aan als directeur. De ledenraad van Ajax kan de aanstelling niet tegenhouden, maar kan de commissarissen wel naar huis sturen. De Libische rebellen die Gaddafi's zoon Saif al-Islam in handen hebben, weigeren voorlopig over te dragen aan de overgangsregering in Tripoli. Eerst moet er een rechtbank worden opgezet die Saif gaat berechten, zeggen de opstandelingen. Het internationaal strafhof in Den Haag dringt aan op de uitlevering van Saif al-Islam om zijn veiligheid en een eerlijk proces te garanderen het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo is het nog altijd onrustig. Een paar duizend betogers hebben er de nacht doorgebracht, waarbij het geregeld tot confrontaties kwam met de oproerpolitie. Gisteren viel één dode en raakten ruim 700 mensen gewond. Demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Over precies een week zijn de eerste vrije verkiezingen in het land. De stakende medewerkers van het stadsvervoer komen rond deze tijd bij elkaar bij het Centraal Station in Amsterdam voor een manifestatie. De hele dag rijden er geen bussen, trams en metro's in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Personeel protesteert tegen de aangekondigde bezuinigingen en de verplichte aanbestedingen in het openbaar vervoer. Na de manifestatie bij het Centraal Station gaan de actievoerders naar de Dam, waar een breder protest wordt gehouden tegen de bezuinigingen van dit kabinet. In Spanje zijn de parlementsverkiezingen in volle gang. De conservatieve Partido Popular staat in de peilingen 17% voor op de regerende socialistische partij en gaat de verkiezingen vrijwel zeker winnen. De verkiezingen zijn vier maanden eerder dan gepland omdat het kabinet onder grote druk was komen te staan vanwege de economische crisis. De Spanjaarden kunnen tot vanavond 9 uur hun stem uitbrengen. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden zon. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. In de zon wordt het hooguit een graad of 10. Morgen en de dagen daarna blijft het grijs en rustig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer door een spoedreparatie.